Michel Koenen met het NOS-journaal. Meerdere Europese leiders roepen op om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska vrijdag. Amerikaanse president Trump gaat dan met de Russische president Poetin praten over de oorlog in Oekraïne. In een gemeenschappelijke verklaring stellen de leiders van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Finland, Polen en de Europese Unie... dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder het land zelf... Volgens het Witte Huis staat president Trump ervoor open om president Zelensky uit te nodigen. Duizenden boze Sicilianen zijn gisteren de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen de plannen voor een brug die het eiland moet gaan verbinden met het vasteland van Italië. Ze zijn bezorgd over de dreiging van aardbevingen, milieuschade en mogelijke maffia-inmenging. Ook zijn ze boos dat zo'n 500 huishoudens moeten verhuizen om de bouw mogelijk te maken. Of het protest zin heeft is nog maar de vraag. Deze week gaf de regering groen licht voor de bouw van de 3,7 kilometer lange brug. In 2033 moet die klaar zijn. In Borculo wordt vandaag de vernietigende windhoos van 100 jaar geleden herdacht... met een herdenkingsdienst in de kerk. Bij de ramp, die in de volksmond de cycloon van Borculo wordt genoemd... vielen drie doden en 80 gewonden. 2000 mensen raakten dakloos. Het werd wereldnieuws er trokken vanuit het zuiden een reeks zware onweersbuien en windhozen over delen van Brabant, Gelderland en Twente. Er was een spoor van vernieling, maar nergens was de ramp zo groot als in Borculo. na de ramp werd 3 miljoen euro ingezameld. In de eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. Titelverdediger PSV speelde Sparta van de mat. In Eindhoven werd het 6-1. NEC staat tweede na een 5-0 zege op Excelsior. Feyenoord won met 2-0 van NAC Breda en Volendam pakte een punt bij Heerenveen.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 And all my ladies that be giving it up. My on, ladies, wanna hold a name is acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Plus, we hit it off at first sight like love jones. Bitch, many zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up, ain't got all of y'all I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up on the freeway, head on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. to everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up. get Come on, we get right. Live your life. Love you so sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I want to feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh but ain't nothing happened. Homegirl got eluded up tight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what Cause it ain't a good night if you don't act right like Teddy P. Let's turn off the lights and grind it out, taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say. What be living it up, he said. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My love Come on. for you.